Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Voor het eerst in twee jaar tijd staan er minder vacatures open waren eind september nog 450.000 niet ingevulde banen. 17.000 minder dan eind juni. Toch is er op veel plekken nog vraag naar personeel, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Je hoeft maar door de winkelstraat te lopen. Je ziet overal van die bordjes personeel gezocht eh, of eh, bij restaurants. Nee, dus er is nog altijd heel veel vraag naar mensen. Bij sommige sectoren is dat dus ook opgelopen, het aantal vacatures. In de zorg, in het onderwijs is dat zo, in het transport. Daar zijn meer vacatures. Maar bij al die andere sectoren is het eh, gedaald. En ja, de krapte is dus wel nog enorm, maar de, de voorzichtigheid begint er wel in te komen bij bedrijven. Veel bedrijven denken dat ze het moeilijk gaan krijgen door de stijgende prijzen. Daarom schrappen ze nu dus soms vacatures. Ondernemers proberen steeds vaker te zoemelen met de verzekering. Vorig jaar betrapten verzekeraars 13% meer mensen die de boel wilden oplichten, zegt de Club van Verzekeraars. Ze kunnen natuurlijk doen alsof er schade is, terwijl die schade er niet eh, is geweest. Een schade groter maken. Eh, ja, er kunnen verduisteringen plaatsvinden en dan blijkt dat later dus allemaal in scène te zijn gezet. Vorig jaar werd er in totaal 13.000 keer een ondernemer betrapt fraude. In Ede heeft een minderjarige jongen ernstige brandwonden opgelopen... toen hij een vuurwerkchallenge van TikTok wilde nadoen. Het ging mis toen hij op het vuurwerk ging staan en erop stampte. Onder zijn schoen knalde het uit elkaar. Hoe het nu met de jongen gaat, weten we niet. En gefeliciteerd met de 8 miljardste persoon op de wereld. Die wordt volgens de Verenigde Naties vandaag geboren. En de bevolking groeit steeds sneller, zegt deze hoogleraar. Het zevende miljard, dat is in 2011 bereikt, dus elf jaar geleden. En de miljarden daarvoor, die zaten steeds zo'n beetje op, eh, op 12, 13 jaar. het van, het, van het eerste naar het tweede miljard, dat heeft veel langer geduurd. Niet echt het feestje waard, zegt de VN. Zo zorgt zo'n massabevolking voor klimaatproblemen. In Afrika groeit de bevolking het hardst. En dan nog het weer bewolkt en af en toe regenachtig. Later in de ochtend en middag wordt het droog. Het 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp en Badhoevedorp 8 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A8 Zaanstad Amsterdam bij Knoopend 3 kilometer file. Op de A27 Almere richting Gorkum 12 kilometer file tussen Hilversum en Knoopend Rijn-Zweert. En 207 Alfa en Rijn-Hillegom 3 kilometer file bij Leimuiden. En 208 Sassenheim-Velsen bij IJmuiden 2 kilometer.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 And I feel stop the show, boy, I really need to know. And how you gonna act, how you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? What you gonna do when you can't say no? And I feel stop the show, boy, I No need to reminisce about the past Obviously, cause that bitch did not last I know how a woman will try to game you so Don't get caught up because baby you lose friends There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? you got that mover's disease. It's a one-stop shop for that heart let it be so bounded by choices that somebody else makes How come we both become a version of a person we don't even like We're in love with the world, but the world just wants to bring us down By putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow fun But now I only soak up wine They say to play hard, you work hard Find balance in the sacrifice and Yet I don't know anybody who's truly satisfied You better believe I'm trying hoofdpunten van het NOS-journaal. President Zelensky van Oekraïne heeft de G20-top toegesproken. Via een videoverbinding zei hij dat dit het moment is om de oorlog te stoppen en duizenden levens te redden. Voorafgaand aan die G20-top op Bali zei voorzitter Michel van de Europese Raad... dat Europa ervoor moet waken niet te afhankelijk te worden van China op het gebied van technologie. Het is volgens hem belangrijk om te blijven praten met China... maar er mag geen afhankelijkheid ontstaan, zoals bij Russisch gas. Verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op een poging tot verzekeringsfraude.